Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag, voor de nog 2 kilometer. Na een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europort, tussen knopen Benelux en Hoofdvliet 2 kilometer, de linkerrijstrook is dicht.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 En ze noemden hem Paul. En Paul zou later wereldberoemd worden. begin natuurlijk door zijn aanwezigheid bij... ja, toch de grootste band eh, wat, eh, in de popmuziek, de eh, Beatles. En toen hij daar uitstapte in 1970... Die, was hij even een tijdje een beetje rustig, maakte wat soloplaten, twee... En toen richtte hij een nieuw bandje op. En dat nieuwe bandje dat heette Wings. Samen met zijn vrouw Linda en Danny Lane, wat eigenlijk de kern van de band was... En eh, steeds een aantal afwisselende andere muzikanten. Daar hebben er aardig wat jongens in gespeeld. En die gingen, een, ehm, dat begon allemaal heel bescheiden. En eh, vanaf 1975 ging dat ineens groots. Want toen gingen ze een wereldtournee maken die ze over de hele wereld bracht. En... Eh, Daarvan is een video verschenen in de tijd. Die heette Wings Over the World. Die hebben we niet <laughs> natuurlijk, want we hebben geen tv vandaag. Wat we wel hebben is de LP Wings Over America. Dat is een driedubbele album, driedubbel album waarin zo, nou, ik denk zo'n beetje het hele concept eh, vervat is. En dat concept, dat gaan we uitzenden vanmiddag. Niet helemaal in de noodzakelijke volgorde zoals het op de LP staat natuurlijk. Dat kan ook niet. Want dan moet je heel snel een plaat omdraaien. Dus we doen eerst kant 1, dan kant 3 en dan 2 en 4. En als we het nog tijd hebben, ook nog 5 en 6. Maar ja, dan moeten we niet te veel kletsen. Dan moeten we gewoon lekker gaan uh, luisteren naar deze prachtige live plaat. Waarin meespelen Danny Lane, Jimmy McCulloch, uh, Howie Casey op saxofoon, uh, nog een paar mensen, maar dat zal ik in de loop van de uitzending wel vertellen. Joe English op drums. En natuurlijk verder eh, Paul McCartney op diverse instrumenten. Bas, gitaar, eh, piano. En verder ehm, natuurlijk Linda McCartney die meezong. En hier en daar iets bescheidens op toetsen deed. Wings Over America is een geweldige live plaat. En daar gaan we nu naar luisteren. En het begint met Venus en Mars, Rockshow, Jet. En dat laten we lekker doorlopen, achter elkaar. Luister en huiver. Wings over America. Venus and Mars are alright tonight. take geweldig mooi. Eh, Paul McCartney en Wings. Natuurlijk gewoon Wings heette kort kortom. Wings Over America. Een uh, driedubbel album zelfs. Dus zes kanten live muziek. Eh, uitgebracht in 1977. Het concert vond plaats in 76. En het bestaat uit opnamen die Wings maakte gedurende hun wereldtournee. Wings Over the World. Een gigantische tournee waar, die ze dus echt over de hele wereld bracht. Amerika, Australië zelfs. ook in Nederland zijn ze geweest. Ehm, in Ahoy toen, daar hebben ze gespeeld. Ik dacht dat het op 10 maart 1976 was. Ik, ik weet in ieder geval, ik kon er niet heen, want ik moest zelf spelen die avond. Vond ik wel lullig hoor. <laughs> Ja, of dat het, nee, dat is 77 geweest geloof ik dat ze hier geweest zijn. In ieder geval, ze zijn hier wel geweest met deze formatie. Die dus bestond uit Joe English op drums. Ehm, Danny Lane, die speelde allerlei instrumenten. Bas, piano, gitaar, nog veel meer. Linda McCartney deed natuurlijk eh, eh, een bescheiden rolletje eh, op de keyboards. Want het was dan niet echt een toetseniste. Maar wel haar zangstem natuurlijk was erg belangrijk. Ehm, verder Jim McCulloch, Jimmy McCulloch op, eh, op gitaar en eh, zo. En dan hadden we ook nog een eh, viermans blazerssectie bestaande uit Howie Casey die trombone speelde. Uh, Thaddeus Richard die allerlei saxofoons, fluit en klarinet speelde. Steve Howard deed trompet. Zeg ik dat nou goed? Nog even Even de, even de hoest erbij. Want dat is voordat ik u valse dingen geef. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Tony Dorsey deed trombone. En dan hadden we Howie Casey, was een saxofonist. Eh, Steve Howard deed trompet en flugelhorn. En Thaddeus eh, Richard deed saxofoons, clarinet en fluit. Ja, moet je het nou informatie versteekt, versteek Jansen doet het dan wel goed. Hè? Ja, verdorie nog een toe. Kan je het dan niet maken, zoiets? Oh. Nee, wat? Nee. Oh. Nou, dan hoef ik ook de microfoon niet open te zetten als je toch niks zegt. Ah, goed, we gaan verder met dit concert. Uh, let me roll it. How you feeling? You feeling all right? Oh, yeah. Okay. Let Me Roll It. En we gaan verder met het volgende liedje dat door Paul geschreven werd. The Spirits of Ancient Egypt. dit nummer werd niet geschreven door Paul McCartney, volgens mij door, Jimmy McCullough. Want eh, die schreef in die periode ook liedjes voor Wings. En dat kon natuurlijk Danny Lane deed dat ook trouwens. Dit. En dit heet Madison Jar. Dit is zeker van Jimmy McCullough. Madison Jar, een nummer gezongen en geschreven door Jimmy McCulloch. En eh, dat vorige nummer waar ik even over twijfelde, dat uh, The Spirits of Ancient Egypt is wel geschreven door Paul McCartney. Maar het werd in dit geval gezongen door Danny Lane. Dus eh, zo zit het verhaal echt in elkaar. Ja, dus je moet af en toe wel eens even wat informatie nazoeken natuurlijk. Ehm, we gaan door. En ehm, kan 3 Picasso's Last Words. A grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well. Said good night to us all. française de deux raisons. Avec moi, de le français François Ali, ah oui. Toujours toujours, tout d'amour, de Toujours euh, Monsieur Pompadour avec. Ah. Richard Cory wants one half of this old town with political connections. He spreads his wealth around. He was born in He goes. Richard Cory at the opera, Richard Cory at the shows, and the rumor of his parties and the orgies on his yacht. He really must be happy with everything he's got. But I, working his back. just the life I'm living. Lord, it's my poverty. Wish that I could be. Wish that I could be. Oh, I wish that I could be John Denver. Oh, charities and had the common touch they were thankful for his patronage. So they thank you very much. So the mob would feel with wonder when the evening headline read Richard Corey went home last night and put a bullet through his head. life I'm living. Curse my poverty. I wish that I could be. I wish that I could be. Oh, I wish that I could be Richard Correa. Dat was uh, Richard Corey, nummer uh, waarvan ik niet zeker weet door wie het geschreven is. Maar is ook niet zo belangrijk trouwens. Het werd in ieder geval gezongen door Danny Lane. Dat was eh, zeer duidelijk. Uh, Danny Lane, die u misschien, zijn naam kent u natuurlijk. Danny Lane, altijd. Afkomstig geweest uit de Moody Blues. De eerste formatie van de Moody Blues. Eh, onder andere ook natuurlijk van de hit Go Now. Om dat vooral niet te vergeten. En uh, dat was wat het leuke van dit concert. Dat Paul McCartney ook, uh, McCulloch en Lane gewoon uh, de ruimte gaf om lied te zingen. Dat doet hij tegenwoordig niet meer. Want dan doet hij alles zelf. Maar dat, dit, toen deed hij dat nog wel. U luistert naar Wings Over America. Een driedubbel album met, uit 1977. met registratie van een tournee die Wings met Paul McCartney natuurlijk deed. Uh, over, uh, door eh, de United States of America. En we draaien dat omdat het vandaag gewoon Paals verjaardag is. Ja, nou, vonden we wel een leuk verjaardagscadeautje. Dit concert was trouwens ook het eerste concert dat hij weer Beatle liedjes speelde. Dat deed hij voor die tijd niet meer. Dat, dat vergat hij gewoon een beetje. Dat deed hij niet meer. Maar uh, dit, dit concert wel. U gaat er zometeen een paar horen. Maar eerst nog even dit. Een nummer dat ook voorkomt op het album Ram. Heel mooi liedje trouwens. En dat heet Bluebird. En daarna hoort u een aantal oude Beatlesliedjes. Echt waar. Let maar op. Maar eerst Bluebird. Akoestische set, hè, dit. through your door, and you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you will be a bluebird too. bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah.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 Fantastisch mooi. En daarvoor hoort u natuurlijk eh, I've Just Seen Her Face, een nummer oorspronkelijk van eh, het album Help. Daarna ehm, Blackbird natuurlijk, van de White Album. En tot slot van dit akoestische gebeuren uh, yesterday natuurlijk van het album Help. Eh, een van mijn eh, grote lievelingsnummers van Paul McCartney is het nummer dat nu volgt. Maybe I'm Amazed. heerlijk hè. Wings Over America. In 1976 eh, maakten ze die tour over de hele wereld heen. En ehm, kwamen natuurlijk ook in Amerika. En daarvan is dat album uitgebroken. Er is trouwens ook eh, een videodocumentaire van. Een film is ervan gemaakt. Eh, daar zie ze dan wel over de hele wereld. Die heet dan ook Wings Over the World. Ehm, die is er ook. Maar wij draaien vandaag natuurlijk het vinyl. Het prachtige album uit 77 Wings Over America. Uh, we gaan even door gewoon lekker. Ja. because your number brought me joy, sweet joy. gauw nou naar het nieuws van drie uur. We hoorden Call Me Back Again.